11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een Nederlandse student is in Zweden hoogstwaarschijnlijk per ongeluk zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij zat met een grote groep medestudenten in een pizzeria in Uppsala toen een gewapende man begon te schieten op een man die aan een tafel zat naast de studenten. De Nederlander van 20 werd daarbij geraakt in zijn schouder en bekken. Hij is in het ziekenhuis geopereerd en niet in levensgevaar. De jongen is in Zweden in het kader van een uitwisselingsprogramma. De dader heeft zich vandaag bij de politie gemeld. De inwoners van Hawaii zijn vandaag via een bericht op hun telefoon gewaarschuwd voor een inkomende ballistische raket. Maar ruim een half uur later meldden de autoriteiten dat de waarschuwing op een vergissing berustte. Na de melding brak paniek uit op de eilanden. Mensen liepen in tranen op straat. De gouverneur van Hawaii heeft meegedeeld dat bij de wisseling van een dienst iemand per ongeluk op een knop heeft gedrukt. De paniek in Hawaii is te verklaren uit de oplopende spanningen... door de aanhoudende dreigementen van Noord-Korea... over een kernaanval op de Verenigde Staten. Hawaii is de Amerikaanse staat die het dichtst bij Noord-Korea ligt. De situatie van BMX'er Jelle van Gorkum is stabiel, maar hij ligt nog altijd in coma na zijn zware val op training afgelopen dinsdag. Dat schrijft de KNWU in een persbericht. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Rio krijgt geen slaapmedicatie meer toegediend, wat inhoudt dat hij op eigen kracht uit zijn coma moet ontwaken. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk, maar als dat onzeker is hoe Van Gorkum er geestelijk aan toe is, mocht hij ontwaken. In Wenen hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe regering waarin de rechtspopulistische FPE deelneemt. Met fluitconcerten en spandoeken betoogden de demonstranten tegen de anti-vreemdelingenkoers van de nieuwe regering. Hoeveel mensen er precies meeliepen is onduidelijk. De organisatoren hebben het over 80.000 deelnemers, maar de politie zegt dat het er niet meer dan 20.000 waren.